Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het hoofd van het Internationaal Atoomagentschap is extreem bezorgd over de situatie rond de Oekraïnse kerncentrale Zaporizhia, die vrijdag door Rusland werd ingenomen. De grootste kerncentrale van Europa werkt wel en de medewerkers blijven doorwerken, maar ze worden nu aangestuurd door het Russische leger en moeten voor alles toestemming vragen, zelfs voor onderhoudstaken. Het atoomagentschap zegt dat de Russen het mobiele netwerk en internetverbindingen rond de centrale hebben uitgeschakeld, waardoor communicatie met de centrale zeer moeilijk is. In Rusland zijn vandaag bijna 4500 mensen opgepakt door de politie. Ze demonstreerden in zeker 55 steden tegen de oorlog in Oekraïne. De cijfers komen van, het burger, van de burgerrechtenorganisatie OVD Info. Het werkelijke aantal gearresteerden ligt waarschijnlijk hoger... De organisatie heeft niet van iedereen de identiteit kunnen vaststellen. Ook in Oekraïne zelf werd gedemonstreerd. In de bezette stad Nova Kakhovna in het zuiden gingen zo'n 2000 mensen de straat op. Volgens ooggetuigen hebben Russische troepen geschoten op de demonstranten. Zeker vijf mensen raakten gewond. Een tweede Nederlandse advocatenkantoor stopt met het verdedigen van Russische belangen. NRC meldt dat het Amsterdamse Hoingrok Monégé de Russische staat niet meer zal bijstaan in een eigendomstrijd om vodka-merken. Het bedrijf was 20 jaar actief voor het Kremlin, maar vindt de werkzaamheden niet langer moreel te verantwoorden. Eerder maakte het kantoor Houthof ook bekend niet meer te werken met Russische klanten. Dat gebeurde na aanhoudende maatschappelijke druk. De Oekraïense ambassadeur in de Verenigde Staten heeft de regering van president Biden opgeroepen met strengere sancties tegen Rusland te komen en om weer meer wapens aan Kiev te leveren. Volgens de Oekraïners moet Rusland behandeld worden als terreurstaat. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen. In het noorden kans op mist. Het kan 1 tot 5 graden gaan vriezen. Morgen opnieuw veel zon bij 7 of 8 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Maybe I'm out of my head. Take me to Brooklyn again. I'm in the back of a cab. And you're still on my mind, yeah, you're still on my mind Oh my God, never felt so good in my life Oh my, feel like it's the 4th of July Under the moonlight, on the rooftop in the night, in the night.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 paper in the daytime with the flashlight. Yeah. Oh, she's cramping my style, and I can't. emotions. We don't need to worry. There's a way, hold on. There's a bigger destiny that was made for us. So don't let troubles bring you down.